nieuws van 1 uur. Joris Stubenitski met het 14-jarige Savannah vorige maand werd gevonden. Het Openbaar Ministerie hoopt haar portemonnee en mobieltje te vinden. Die zijn volgens het OM mogelijk van groot belang voor het onderzoek. Drie dagen nadat ze als vermist was opgegeven werd Savannah gevonden. Vanwege haar dood zit een jongen uit Den Bosch vast. Voor de kust van Cameroen worden 34 militairen vermist. Het marineschip waarop ze zaten is gezonken. Volgens het Cameroense ministerie van Defensie zijn drie anderen gered. Over de oorzaak van het ongeluk is niets bekendgemaakt. Het leger zoekt met helikopters en schepen naar overlevenden. De Zuid-Koreaanse president Moon wil de gesprekken met de strijdkrachten van Noord-Korea hervatten. Het zou voor het eerst sinds 2015 zijn dat beide landen met elkaar spreken. Moon wil deze week overleggen over hoe verdere escalatie aan de grens kan worden voorkomen. Ook wil hij de hotline tussen beide landen herstellen... die het noorden vorig jaar verbrak als reactie op de sancties. Noord-Korea heeft nog niet gereageerd op de voorstellen. Vanaf vandaag worden de politiehuisjes bij Joodse instellingen in Amsterdam weggehaald. In plaats daarvan komen er camera's om Joodse scholen, synagoges en musea in de gaten te houden. De politieposten werden drie jaar geleden neergezet na aanslagen op Joodse instellingen in Kopenhagen en Brussel. In Nederland waren er geen incidenten. De ANWB waarschuwt voor twee autozitjes voor kinderen die tijdens een test onveilig bleken te zijn. De zitjes kunnen bij een frontale botsing losschieten en door de auto vliegen. Het gaat om de Recaro Optia en de Ghanee Grand One. De zitjes zijn nog te koop, maar de ANWB raadt aan ze niet aan te schaffen. Het weer dan nog. In het zuidoosten nog wat regen. Verder is het overal droog en zonnig.